11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Iran gaat zijn raketcapaciteit verder uitbreiden... en heeft daarvoor niemands toestemming nodig... heeft de Iraanse president Rouhani gezegd... in een toespraak tot het leger. Die toespraak komt drie dagen na de opmerkingen van president Trump... op de algemene vergadering van de VN waarin Trump Iran een schurkenstaat noemde. De Amerikaanse president dreigde ook de deal met Iran op te zeggen... waarin de sancties tegen het land zijn afgezwakt... in ruil voor de bevriezing van het Iraanse atoomprogramma. De Britse politie heeft twee verdachten van de aanslag op het metrostation in Londen vrijgelaten. Er zijn geen aanklachten tegen hen ingediend. Een van de mannen werd de dag na de aanslag in Londen opgepakt. Hij werd aanvankelijk van verdacht dat hij de bom had gemaakt. Die ontplofte maar deels in de metro. 30 mensen raakten daarbij gewond. Nabestaanden van mensen met een Natura-verzekering bij Jarden komen bij een uitvaart duizenden euro's tekort, schrijft de Volkskrant. Zo'n Natura-verzekering keert geen bedrag uit, maar vergoedt specifieke zaken als een kist en rouwkaarten. Jarden meldde in 2007 aan de polishouders dat nog maximaal ruim 3700 euro wordt uitgekeerd terwijl de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn gestegen tot 6000 euro. Het verschil moeten nabestaanden bijbetalen. De rechter oordeelde dat dat onterecht is, maar volgens de Volkskrant kost het nabestaande alsnog veel moeite om onder de extra kosten uit te komen. Het reëel beschikbaar inkomen van de Nederlanders blijft stijgen. Dat is het inkomen dat huishoudens netto overhouden en waarbij rekening is gehouden met de inflatie. In het tweede kwartaal nam het inkomen 2,1 toe... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS.